Dit is Rashid Finch met het NOS. Turkije heeft een grote vergeldingsactie aangekondigd voor de dodelijke aanval op het Turkse leger. Koerdische strijders hebben vannacht zeker 26 militairen en agenten in de provincie Hakkari vermoord. De Turkse president Gül zegt dat de daders zelf nog veel meer pijn zullen lijden en dat de Turkse wraak groot zal zijn. Tot nu toe zijn 15 Koerdische strijders gedood. De duizendste opgepakte zakkenroller in Amsterdam krijgt geen straf. De zaak van de vrouw is geseponeerd omdat ze volgens het Openbaar Ministerie al genoeg is gestraft door de media-aandacht. Ze werd zondag opgepakt door een speciaal zakkenrollersteam toen ze onder meer geld, paspoorten en een fototoestel had gestolen. Ze kreeg daarna door de agenten een papiertje met duizend op haar rug gespeeld en dat kreeg veel publiciteit. Bestuursvoorzitter Al Bayrak van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers blijft geschorst rechter in Den Haag heeft alle eisen van Al-Bayrak afgewezen. Ze werd begin deze maand op non-actief gesteld. Volgens de rechter mag Al-Bayrak geschorst blijven... zolang het onderzoek naar de angstcultuur bij het COA loopt. Dat onderzoek moet nog starten. De Franse vrouw die in Kenia werd ontvoerd is dood. Hoe ze is overleden is volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken niet duidelijk. Vermoedelijk hebben de ontvoerders de invalide vrouw van 66 geen medicijnen gegeven. Française werd begin deze maand meegenomen uit haar bungalow. Vermoedelijk door strijders van de militante beweging Al-Shabaab uit Somalië. Op Schiphol is de miljardste reiziger verwelkomd. De 45-jarige vrouw uit Haarlem kwam met haar man terug uit New York. Ze krijgen een vliegticket naar een bestemming naar keuze en mogen 10.000 euro aan een goed doel geven. Met ruim 45 miljoen passagiers in 2010 neemt Schiphol de vijfde plaats in op de Europese ranglijst van luchthavens. Het weer, wolkenvelden, zonnige periode en verspreid over het land buien. Er is een kleine kans op onweer en dat wordt ongeveer 10 graden. Morgen vrijwel hetzelfde, maar met 10 graden iets kouder. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam de Amersfoort staat tussen Afrit Bunschoten en Hoeverlaken een file van 2 kilometer... Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A20. De A20 richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum staat 6 kilometer file. Het is een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer richting Hoek van Holland kan beter vanaf knooppunt de Bresseplein omrijden via de A16 richting Breda.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 I saw me know we are go play it on the disco. I saw me say we are go hear it on the stereo. Oh. Pass the touch it left hand side. chip on the left and side, it a go bun.